Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Extra miljardland lijkt onafwendbaar. Premier Rutte zei dat na afloop van de eerste dag van de eurotop in Brussel. Maar het definitieve besluit om geld over te maken is nog niet genomen... omdat Griekenland nog niet aan alle voorwaarden voldoet. Het Griekse parlement moet nog instemmen met vergaande bezuinigingen. Maar Rutte verwacht dat het nieuwe hulppakket ter waarde van zeker 85 miljard euro er dan zal komen. Om de Grieken op weg te helpen krijgen ze Europees geld sneller uitbetaald. Het gaat om 1 miljard euro aan subsidies voor de werkgelegenheid en het versterken van de economie. De schoolleiding van een islamitische basisschool in Amersfoort spreekt vandaag een groepje leerlingen aan op hun gedrag. Dinsdag verstoorde een rouwstoet die langs de school reed. Ze staken hun middelvinger op en juichten toen de auto's voorbij reden. In het tv-programma Uitgesproken EO zei de directeur van de school dat hij dat gedrag niet pikt. Nabestaanden die in de rouwstoet meereden komen vandaag naar de school om met de leerlingen te praten. In Rotterdam is een auto geraakt door een verdwaalde politiekogel. Agenten waren bezig met een huiszoeking en vonden zware wapens als een riot gun en een mini-Uzi. Toen ze plotseling de verdachten zagen wegrijden in een auto, trokken de agenten hun pistool en schoten. Daarbij kwam een van de auto's terecht in de hoofdsteun van een passerende auto. De 19-jarige bestuurder van die auto raakte niet gewond. Bij een ontploffing in een woonhuis in Urmond in Limburg zijn drie zwaar gewonden gevallen. Het zijn een moeder van 33 en haar twee kinderen van 13 en 10. Ze zijn overgebracht naar een ziekenhuis. De ontploffing was rond half drie vannacht. Daarna woedde brand, die is inmiddels onder controle. De schade is groot. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Het weer, buien. Vanmiddag wordt het in het westen droog en breekt de zon door.